De verdachte zou een vuurwapen hebben gehad en sloeg op de vlucht. Daarna schoot de politie hem dood. Het jeugdjournaal sprak met kinderen die beelden hebben gezien. Die werden gedeeld door een meisje in de klasse-app. Haar vader was bij de Mac en toen zag hij wat er gebeurde. En toen ja, toen had ze het gelijk doorgestuurd. En hij, hij werd geschoten, drie keer zagen we. En dat hij werd gereanimeerd. En we zagen ook hoe die jongen eruit zag. De jongen kwam uit Gouda. De politie zoekt nog uit of zijn wapen wel echt was. In Gaza-stad gaat het Israëlische leger door met het opblazen van huizenblokken. Er worden steeds meer militairen ingezet. Bij een aanval vanochtend kwamen zeker 20 mensen om het leven, melden internationale media. Een van de beste Nederlandse wielrensters doet niet mee aan het WK. Marianne Vos blijft toch in Nederland vanwege haar vader. Die is vorige week geopereerd, vertelt de bondscoach. Ze is er nu voor, eh, voor, eh, voor de familie. Dat is veel belangrijker dan je 18e WK rijden. Of ik ben de tel kwijt, maar in ieder geval... Eh, dat is veel belangrijker nu. En ehm, die, die gaat niet afreizen, nee. Vos was al drie keer de snelste op een WK. En iedereen van 17 kan deze week post verwachten van Defensie. Het gaat om de dienstplichtbrief. Daarin zit een QR-code naar een online vragenlijst... waar je kunt aangeven of je eventueel bij het leger wil. Dat moet ervoor zorgen dat er meer mensen bij Defensie komen. Deze studenten mbo-verpleegkunde weten nog niet of het leger iets voor hen is. Het zou wel leuk lijken, als ik verpleegkundige zou zijn, zou ik dat ook heel erg leuk vinden. Want iedereen moet natuurlijk wel dezelfde zorg krijgen. En uiteindelijk moet je toch iets voor je land doen als, eh, als er eh, ja, iets gebeurt of eh, is iets aan de hand. Het lijkt me natuurlijk wel heel gaaf en ook gewoon mooi dat je op die manier ook gewoon mensen kunt helpen. Maar het is wel natuurlijk een heel ander level dan dat je in een ziekenhuis iemand aan bed staat te helpen natuurlijk. Het kan anders uitpakken dan alleen leuk natuurlijk. Ja, zeker als je wordt uitgezonden naar een oorlogsgebied. Ja. Nu is de defensievragenlijst nog vrijwillig. Mogelijk wordt die later verplicht. Het weer zo goed als droog. Hier en daar een spatje regen.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 Deep van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vanochtend in Rotterdam om het leven kwam... bij een bedrijfsongeval op een schip was 21 en kwam uit Capelle aan de IJssel. Hij was samen met collega's in het ruim van het schip aan het werk. Bij een Israëlische aanval op Gaza-stad zijn vanochtend zeker 20 mensen gedood... melden internationale media op basis van lokale medische autoriteiten. Het Israëlische leger zegt dat het een gebouw heeft verwoest... van waaruit Hamas gisteren twee raketten had afgevuurd. De meeste eieren van papegaaiduikers die de douane op Schiphol in juni vond...